Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Erasmus Universiteit wil minder afhankelijk worden van de overheid... en gaat daarom geld inzamelen bij oud-studenten en hun families. Vandaag begint een campagne om binnen acht jaar 100 miljoen euro in een fonds te hebben. Met het geld wil de Rotterdamse Universiteit onderzoek financieren... topwetenschappers aantrekken en uitmuntende studenten met beurzen ondersteunen. Minister Dekker voor Rechtsbescherming vindt dat er fouten zijn gemaakt in het toezicht op Robert M., de kindermisbruiker die het lukte om journalisten van de Volkskrant te spreken. Ook wist hij de ouders van zijn slachtoffertjes een brief te sturen via hun advocaten. Dekker betreurt de gang van zaken. Volgens hem is het personeel van de gevangenis te weinig alert geweest. De Amerikaanse minister van Defensie heeft Nederland gecomplimenteerd met de extra uitgaven voor Defensie. Hij noemde het in een gesprek met minister Bijleveld een grote stap voor ons land. Nederland heeft de uitgaven verhoogd naar 1,17% van het bruto binnenlands product. President Trump wil dat alle NAVO-landen de norm van 2% halen. De aanpak van adresfraude loont, zegt staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken. De controles kosten een kleine 10 miljoen euro, maar ze leverden 11 miljoen euro op. Met de adrescontroles wordt fraude met uitkeringen en toeslagen bestreden. En ook kan er illegale onderhuur, illegale prostitutie en wietteelt mee worden tegengegaan. Paus Franciscus heeft zich uitgesproken tegen mobiele telefoons. Tijdens een mis op het Sint-Pietersplein in Rome noemde hij de mobiele telefoon een lelijk ding. Het maakt hem verdrietig als mensen tijdens de mis op het plein hun mobieltje omhoog houden om hem te filmen of fotograferen. Verhef uw hart, niet uw mobieltje, zei Franciscus. Voor zover bekend heeft de paus zelf geen mobiele telefoon. Het weer, veel bewolking en vrijwel droog. Het is een graad of 7. Morgen breekt hier en daar de zon door de bewolking. Later gaat het vanuit het zuidwesten af en toe regenen. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Vooral problemen bij Den Haag en bij Amsterdam door ongelukken. En nu ook bij Amersfoort, want op de A1 is een ongeluk gebeurd van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Knoop het Hoevelaken al drie kwartier vertraging. De A4 Den Haag-Rotterdam. Anderhalf uur in de file tussen Rijswijk en de Keteltunnel. De rijbaan is namelijk dicht. Je kan alleen via de vluchtstoker langs, maar beter rijden gewoon om via de A13. Op de A8 Amsterdam-Zaandam een kwartier extra bij Zaandijk. Dan de A10 Zuid tussen Geuzenveld en Knoop het Amstel, 10 minuten minuten extra vanwege een spoedreparatie. Op de A15 de dagelijkse file van Rotterdam naar Gorkum. Een kwartier extra tussen knooppunt en Sliedrecht.